Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand bij een kipleverancier in Bodegraven is weer opgeleid. Aan het eind van de middag was de brand onder controle en leek een deel van het pand gered. Maar bij het slopen en nablussen is een nieuwe brandhaard gevonden die hoog oplaait. Er trekt opnieuw rook over de A12. De brand in Bodegraven woedt al de hele dag. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft volgens NRC berichten van criminelen onderschept... waarin ze dreigden met een aanslag op RTL Boulevard... met een raketwerper of automatische wapens. Dat zou de reden zijn geweest om de live-uitzending gisteren te schrappen. Ook vanavond was er geen Boulevard-uitzending volgens RTL... om de programmamakers rust te geven. Op een markt in Oostenrijk zijn 13 mensen gewond geraakt toen ze door een auto werden aangereden. Dat gebeurde in een dorp niet ver van de stad Linz. Vijf mensen liepen ernstige verwondingen op, van wie er één in levensgevaar is. Volgens de politie lijkt van opzet geen sprake. De bestuurder is een man van 87 die zelf ook gewond raakte. Het is nog onduidelijk waardoor hij de markt, op de markt inreed. Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Berrettini in vier sets. 6-7, 6-4, 6-4 en 6-3. Het is de zesde keer dat de Serviër Wimbledon wint... en zijn twintigste Grand Slam-titel. Daarmee evenaart hij het record van Rafael Nadal en Roger Federer... die ieder ook 20 Grand Slam-toernooien hebben gewonnen. Djokovic won eerder dit jaar ook al de Australian Open en Roland Garros. Dat betekent dat hij kans maakt op een Golden Grand Slam. Daarvoor moet hij ook de US Open winnen en een gouden medaille op de Olympische Spelen. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen. Minima vannacht tussen 13 en 16 graden.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 Ik coach je. Vertel me hoe maak je mijn hart open. Ben je van mij, dan ben ik van jou. Wat ik voel zie je in mijn ogen. Draai oh, oh. Draai om en ben het back one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stok jou de hele week online. ik wacht op jou. Oh, je weet dat ik echt kan zijn. say I won't never wanna turn this down? No, sugar, you don't wanna leave, not right now. I mean, come on, come on and get you some more.